Linde met het NOS-journaal. Israël zal moeten bewijzen dat het zich aan de belofte houdt om de situatie in Gaza te verbeteren. Dat zegt demissionair minister Veldkamp nadat EU-ministers het niet eens zijn geworden over maatregelen tegen Israël. De maatregelen liggen volgens EU-buitenlandchef Callas nog op tafel en zijn bedoeld als stok achter de deur. Hulporganisaties zijn teleurgesteld dat er geen actie komt. Oxfam Novib noemt de besprekingen een grote mislukking. Het slachtoffer van een dodelijke schietpartij in Gouda vanmiddag is een 39-jarige vrouw. Volgens de politie is er meermaals geschoten en hebben meerdere mensen het zien gebeuren. De vrouw werd op straat neergeschoten in een woonwijk. Omstanders en hulpdiensten hebben de vrouw nog proberen te helpen, maar dat was tevergeefs. De dader is nog voortvluchtig. Over het motief is niets bekend. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Winkelketen Blokker gaat verder met minder dan 50 filialen. Franchisenemers hadden tot vandaag de tijd om te laten weten of ze verder wilden onder de naam Blokker. Een groot deel van hen kiest daar niet voor. Blokker ging in november failliet, maar later werd een doorstart aangekondigd. Nu is duidelijk dat er van de 400 winkels nog geen 50 overblijven. Volgens het FD sluit een deel van de franchise-nemers zich aan bij Mars Kramer. Anderen, kunnen onderzoek, anderen willen onderzoeken of ze in een corporatie verder kunnen. Het treinverkeer in Zeeland is ook morgen ontregeld door koperdiefstal. Volgens ProRail zijn er draden weggeknipt en is daardoor kortsluiting ontstaan. Vanmiddag reden er uren geen treinen tussen Roosendaal en Vlissingen... en inmiddels is er maar mondjesmaat treinverkeer. Morgen wordt het spoor na de ochtendspits hersteld... en dat betekent ook urenlang geen treinen in Zeeland. NS zet bussen in op de route.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 Or rather, would you care to dance, grandmother? that run so hard we will tear the ground geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 See those people shout out loud. Give me more and give me more. And now I'm thinking to myself, take me to the matador take me to the matador.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 cup and sword And a hundred Spanish lords See one thousand violins Golden trumpets soar on high Waves and waves of joyful hymns Silver sunlets reach the sky 桥。 Mississippi. That when it snows, my eyes become a and the light that you shine can't be seen.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 your rose is in bloom. A light hits the gloom on the grave. ZFM. ZFM.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 morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just Live vanuit Zandvoort. ZFM.